Kees Groot met het NOS-journaal. Tientallen Nederlandse fotomodellen hebben melding gedaan van seksueel overschrijdend gedrag tijdens hun werk. Dat meldt Brandpunt. De modellen klagen over funzige opmerkingen die worden gemaakt tijdens een fotosessie. Maar er zijn ook meldingen van aanranding en stalking. Tegen één bepaalde kledingstylist over wie veel klachten binnenkwamen loopt al een onderzoek. De in opspraak geraakte Welsh minister Sargent is doodgevonden. Hij werd vrijdag ontslagen nadat verschillende vrouwen een klacht tegen hem hadden ingediend vanwege ongepast gedrag. Hij was al geschorst door zijn partij. Aangenomen wordt dat de 49-jarige Sargent zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Zorginstellingen mogen ouderen niet extra laten betalen als ze vaak de alarmknop indrukken omdat ze zijn gevallen. Dat heeft minister De Jonge gezegd in de Tweede Kamer. In het AD werden twee instellingen genoemd die zo'n valboete zouden hanteren. Volgens de jongen gebeurt het in de praktijk nooit, maar heeft hij de zorginstellingen toch gevraagd de valboete uit hun voorwaarden te schrappen. De politie heeft tientallen invallen gedaan in Brabant en Limburg in een groot onderzoek naar synthetische drugs. Er zijn verschillende mensen aangehouden. In Waspik stond in een loods bijna 50.000 liter formamide, de grondstof voor speed. Die hoeveelheid is volgens de politie miljoenen euro's waard. De secretaris van de Al-Huda-moskee in Geleen is opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... en het financieren van terrorisme, zegt zijn advocaat. Ook de voorzitter van de moskee is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen. De Al-Huda-moskee kwam al eerder in opspraak... toen het gebouw wel erg snel werd afbetaald... zonder dat bekend was waar het geld vandaan kwam. Het weer vanavond koelt het in een groot deel van het land snel af tot rond het vriespunt. In het noordoosten, waar het bewolkt is, blijft het boven nul. Morgen is er vrij veel bewolking. Later breekt in het westen de zon soms, de zon soms door en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. De meeste dagelijkse files vind je rond Utrecht en Rotterdam. Dit zijn de uitschieters. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 20 minuten erbij. De A4 Den Haag-Amsterdam bijna een half uur in de file tussen Leidsendam en Roelof na een ongeluk. En richting Den Haag is het daardoor ook wat drukker. Ook wel een half uur extra tussen Knoop het Badhoevedorp en Zoeterwoude Rijndijk. De A9 Alkmaar-Diemen, een kwartier erbij tussen Aalsmeer en de afrit AMC. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Lunette, een kwartier erbij door een kapotte vrachtwagen. De A15 Rotterdam-Gorkum, eh, bijna een half uur tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht in eh, de dagelijkse file.